te met het NOS Journaal. Minister heeft gereageerd op de sancties van de Arabische Liga tegen Syrië. Volgens de minister is het Syrische regime door de sancties verder geïsoleerd geraakt... en komt een internationale veroordeling hiermee dichterbij. De Liga heeft in meerderheid aangegeven dat het zo niet langer kan, aldus Rosendaal. Hij wil, nu de kwestie Syrië opnieuw op, hij wil dat nu de kwestie Syrië opnieuw op tafel komt in de VN-veiligheidsraad. In de Veiligheidsraad is met name Frankrijk voorstander van hardere sancties tegen Syrië, maar Rusland en China hebben zich daar steeds tegen verzet. Het Duitse kerntransport blijft grote hinder ondervinden van acties van demonstranten. De politie slaagde er zondag in om een paar duizend activisten van de rails te halen, maar verderop ontstond al snel weer een nieuwe blokkade. In de buurt van Gorleben, waar het kernafval naartoe gaat, blokkeren honderden activisten de weg. Ze zeggen dat de opslagplaats voor het kernafval niet veilig is. Bij confrontaties tussen de politie en betogers zijn de afgelopen dagen tientallen agenten en demonstranten gewond geraakt. Er zijn zo'n 20.000 agenten ingezet om ervoor te zorgen dat het kerntransport veilig verloopt. De Portugese fado en de Mexicaanse mariachi staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Dat hebben de leden van de VN-cultuurorganisatie afgelopen weekend besloten op een congres op Bali. De fado is het Portugese levenslied en ontstond in de 19e eeuw in de arme wijken van Portugese steden. Bekende vertolkers zijn Amalia Rodriguez en Cristina Branco. De Mexicaanse mariachi komt ook uit de 19e eeuw en wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. De UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed werd in 2008 in het leven geroepen. Op de lijst staan verder onder meer de flamenco, het Iraans nieuwjaar en de heilige bloedprocessie in Brugge.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 so hard to be. tell me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 zoeken naar Well, there's something I never told you about that night. While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was going to be your last.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 地球。